Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het puin bij de ingestorte flat in Den Haag is opnieuw een lichaam gevonden. Daarmee komt het dodental na de explosies op vijf. De zoekactie gaat in elk geval nog de hele avond en nacht door. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog vermist worden. Rond zes uur vanavond werd nog iemand levend uit het puin gehaald. Door de explosie zijn vijf woningen onbewoonbaar geworden. Nog eens 19 huizen zijn beschadigd. Alle woningen in het blok zijn ontruimd en de gemeente zegt dat niemand van de bewoners vannacht nog terug naar huis kan. Voor de mensen die dat nodig hebben regelt de gemeente een slaapplaats. De politie doet al de hele dag onderzoek en houdt rekening met alle scenario's, ook met de mogelijkheid van opzet. Er wordt nog steeds gezocht naar een auto die kort na de ontploffing hard wegreed. In Doha zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van landen in het Midden-Oosten bijeen... om de situatie in Syrië te bespreken. Ook hun collega's uit Turkije en Rusland zijn erbij. Volgens de BBC hopen de deelnemers via onderhandelingen een eind te maken aan de crisis in het land. Rusland en Iran zijn de belangrijkste bondgenoten van het Syrische regime... Turkije steunt de opstandelingen die Aleppo en Hama al veroverden... en nu voor Homs en Damascus staan. Ze zijn uit op de val van Assad. SP-leider Jimmy Dijk heeft spijt van zijn steun aan de motie over mensen met een migratieachtergrond. Daarin wordt de regering opgeroepen de normen en waarden van mensen met een migratieachtergrond bij te houden. In een video op X zegt Dijk dat zijn partij een verkeerde afweging heeft gemaakt. Een ruime Kamermeerderheid stemde voor de motie, wat leidde tot veel verontwaardiging. Dijk zegt dat de SP de motie achteraf onzorgvuldig en eenzijdig geformuleerd vindt. Het weer. Vanavond en vannacht in het hele land af en toe regen. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen vooral in de ochtend nog regen, maar vanuit het noorden wordt het droog.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 Enjoy the weekend. This is Intense. control broadcasting worldwide. Yeah, any of these songs. Um, it's intense. Global House Vibes, hosted by DJ Malzo. DJ Malzo. The Nightwalk Main Stage Live. In the mix. The best house, club, and tech house. DJ Malzo. rompa. como quieres, está ahí como yo quería. Una dice se vende, pero me la fía. Cuando me lo da, tengo el guía. Es que tu paladar mi leche la conocía. allí. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tremenda colita. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ella quiere que la choque. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tremenda colita. Tan, tan ella quiere que la choque. Una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Atrás de mi damos vuelta que junto al vecino, ya no me desafina porque yo la afino, ya no tiene anestesia donde la latimos, por eso como ya no termino por eso, la conejita más bacana que yo tengo, ella me de espalda cuando ahí la tengo si lo haciendo. Está como quiere, está ahí como yo quería. Una alga dice se vende, pero me la fía. Cuando me lo da tengo el guía. Es que tu paladar mi leche la conocía. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan colita.